uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Wikileaks-voorman Julian Assange is in Groot-Brittannië gearresteerd. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op verzoek van Zweden vanwege twee aanklachten van verkrachting. De Australiër Assange was zelf naar Scotland Yard gestapt. Gisteren had hij via zijn advocaten laten weten dat hij wel met de Britse politie wilde praten. Assange is de laatste weken prominent in het nieuws door Cablegate. Onder die naam publiceert zijn website Wikileaks duizenden documenten van Amerikaanse ambassades. Daar zitten pikante onthullingen bij over de kijk van de Amerikaanse diplomaten op allerlei gebeurtenissen in de wereld. De Amerikanen zijn woedend over die actie. Sommigen beschuldigen Assange van terrorisme en vinden dat hij daarvoor voor de rechter moet komen. Minister van Bijsterveld wil dat de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich meer beperkt tot de kernvakken. Nederlands, Engels, wiskunde en andere beta-vakken. Verder wil de minister verplichte toetsen aan het einde van de onderbouw en van de basisschool. De plannen zijn een reactie op PISA. Dat is een onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen met elkaar worden vergeleken in de meest ontwikkelde landen. Nederland blijft dalen op die ranglijst. Distributiebedrijf DHL wil 200 fulltime banen vervangen door deeltijdbanen. De werktijd wordt met de helft ingekort. In totaal werken er 400 mensen op de sorteerafdeling bij DHL. Werknemers die niet parttime willen werken gaat DHL helpen ander werk te vinden, maar het bedrijf geeft geen garantie dat dat lukt. In Chili is een Nederlander opgepakt voor een dubbele moord in Amsterdam in 1997. In november van dat jaar werden een man van 79 en zijn vriendin van 73 omgebracht. Het onderzoek na de moord leverde niets op. De politie heropende de zaak eind vorig jaar op grond van nieuwe aanwijzingen. Het weer... Op veel plaatsen hardnekkige mist en temperaturen net onder nul. Waar de zon doorbreekt kan het plus 2 worden. Morgen in Zuid-Limburg kans op wat sneeuw. Verder ook wat zon bij temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NO.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 I'm saying a lot of devotion on the dance floor like a sexy potion. Yeah, like a sexy potion. To a climax, you will detect the all the skills of a Mac that will erect. Check, I'ma keep you dancing.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 En in de ether op 106.9.